van 3 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Ierse regering gaat in beroep tegen de verplichte naheffing... die de Europese Commissie heeft opgelegd aan Apple. De commissie maakte deze week bekend dat Ierland een naheffing van 13 miljard euro... plus rente van het bedrijf moet vorderen. De eerste minister van Financiën herhaalde dat het land er alles aan zal doen om zijn belastingbeleid te beschermen. Volgens eh, Eurocommissaris, Eurocommissaris Vesteger heeft Apple door een oude geheime belastingafspraak systematisch te weinig belasting betaald in Ierland. Ook Apple gaat in beroep. Minister Ploemen noemt het echt zorgelijk dat buitenlandse bloemkwekerijen in Ethiopië zijn overvallen. Daaronder zijn vier Nederlandse bedrijven. Bij de overvallen zijn doden gevallen. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse doden. Wel is de schade groot. Ploemen zegt dat de bloemkwekers te dupe zijn van een conflict tussen de Ethiopische regering en bevolkingsgroepen. Ze roept de Ethiopische regering op de buitenlandse bloemkwekers politiebescherming te geven en geen demonstraties van de bevolking met geweld neer te slaan. De grote wereldsteden roepen de G20-landen op om snel werk te maken van het klimaatakkoord van Parijs van vorig jaar. De burgemeesters van onder meer New York, Tokio, Rio de Janeiro en Parijs willen dat het akkoord snel wordt geratificeerd. Ze roepen op tot maatregelen om de temperatuurstijging te beperken, zoals is afgesproken. De burgemeesters hebben de open brief opgesteld aan de vooravond van een nieuwe G20-top. Volgende week komen 19 grote landen en de Europese Unie in China bij elkaar om te vergaderen. De Rotterdamse rapgroep Broederliefde heeft een record uit 2003 verbroken. Hun album Hard Work Pays Off 2 staat nu 13 weken op 1 in de albumtop 100. Nooit eerder stond een Nederlandstalig album zo lang op 1. Het oude record stond op naam van Frans Bauer. Hij stond met zijn album Ons Geluk in 2003 12 weken op 1. Het weer, wolkenvelden en zon. In de kustprovincies kans op een bui en het is een graad of 22. Morgen eerst veel bewolking en plaatselijk een bui. Smiddags meer zon. Dit was het NO. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 naar Amersfoort... tussen Blarikum en Eembrugge en tussen Hoevelaken en Stroe. De A9 Amstelveen-Alkmaar Kooi meer na een ongeluk.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 26e jaargang deze week, eh, aflevering 36. En dat het dus vandaag eh, vrijdag 2 september 2016. deze week hebben we 11 stijgers, 14 zittenblijvers, 12 dalers en maar liefst 3 nieuwe binnenkomers. Ik moet wel even zeggen, vorige week had ik even een weekje overgeslagen... En ehm, ja, wat ik dan altijd doe is dat ik de lijst gewoon dan onaangepast eh, laat. Wel de, weken, eh, de aantal weken door laat gaan, maar de noteringen laat ik gewoon eh, staan. En dan weet je dat in ieder geval, als je denkt van vorige week... en dan is hetzelfde als die week ervoor allemaal. Hey, de drie nieuwe binnenkomers is eentje van Nederlandse bodem... en twee uit het buitenland. Welke dat precies zijn, dat hoor je straks allemaal natuurlijk. Maar dat betekent ook dat er eh, drie mensen uit de lijst zijn verdwenen. Na 21 weken is de Chainsmokers met Don't Let Me Down uit de lijst verdwenen. Ellie Golding na 31 weken met Something in the Way You Move. En na 12 weken is eh, David Guetta met This One's For You uit de lijst verdwenen. Snelste stijger eh, deze week is in handen van Clean Bandit samen met Louisa Johnson met Tears. Misschien maar liefst 12 plaatsen gestegen. En eh, Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling is de snelste daler eh, deze week. Met maar liefst 12 eh, plaatsen gedaald. Hij zo direct rond de klok van half vier gaan we even contact opnemen als het goed is met Tim Kouwman, Tim Koemans, de F1-goeroe van ZFM. Er is weer een hoop gebeurd natuurlijk. afgelopen weekend is de race geweest van Spa-Francorchamps. Nou, er is een hoop gebeurd meteen al in de eerste bocht. En eh, een hoop uh, gelul eromheen naar de paddocks. Maar daar weet Tim alles van. Gaat hij zo direct eh, dus vertellen. uurtje later gaan we kijken naar de Nederlandse top 40.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 Dit is Dua Lipa. I see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. No, you're not fooling anyone. something that I plaatsen gezakt in een eh, elfde week. En ooit eh, de nummer 1 gezien.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 Call me beautiful, so original, telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah blah blah. I'll be like not to the I to the no no no.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 Don't speak before we say too much. You hate me now. together 37. Eh, deze week DNC samen met eh, Haley Steinveld. Met eh, Rock Bottom. Blijven zitten deze week op een mooie 37e plaats. 16 weken lang in de lijst. En de hoogste notering voor Rock Bottom was de derde plaats. Even we zijn toegekomen aan het eerste nieuwe nummer van deze week. De nieuwe binnenkomer. En deze nieuwe binnenkomer is in Nederlandse handen. Want in het voorjaar van 2010 verschijnt het debuutalbum van Dotan. Nou, op dat album staat eh, onder andere Your Town... dat een jaar later een eh, bescheiden eerste hit wordt eh, in de top 40. in de Nederlandse top 40. En dat bereikt dan een 29e plaats. Where We Belong en Tell Me A Lie, ook afkomstig van het eerste album... bereiken dat jaar alleen maar de tipparade. Nou, Doto staat in 2012 onder meer in de voorprogramma's van Kevin DeGraw en Sinead O'Connor... en werkt ondertussen aan zijn tweede album, Seven Layers... dat eind januari 2014 verschijnt... En dat album dat heeft hem eh, geen windeigen gelegd, zullen we maar zeggen. Paul en Home zijn beide afkomstig van het album. En, eh, in, en er zijn uh, goede hits geworden, zowel in Nederland als in Europa. En in 2015 is Hungry zijn vierde top 40 hit dan ondertussen. In augustus wordt de titeltrack van Layers Let the River In zijn volgende single. En in 2016 maakte hij met Shadow Wind de track die door de NOS wordt gebruikt in de montages rond de Olympische Spelen. Ehm wordt het een eh, nieuwe hit. En die is dan nu in de Europese top 40 ook uh, terechtgekomen. Wel op een schamelijke 36e plaats. Maar dat maakt niet uit. Dotan uh, eh, staat weer in de lijst. En dit keer met Shadowwind. Op een mooie 36e plaats. Maurice Mulder. In this city of time, with no time to win. We all got caught by the shadow wind, shadow through the walls of light, running past our skin. We are the carpet, shadow wind, shadow wind, frost in the cold. 35 eh, van deze week. Martin Garrix met uh, eh, Baby met In the Name of Love. Wij gaan de, eh, zo de nummer 34 draaien van deze week. En dat is een nieuwe binnenkomer. En die is in handen van de Passenger. Die kennen we allemaal nog wel van Let It Go. waar was dat ook weer bekend voor, Let It Go? ah ja, in ieder geval een goede hit ervan. Het eh, zevende studioalbum van eh, Passenger, Young as the Morning... Eh, die gaat op 23 september verschijnen van dit jaar. En de voorloper daarvan, de eerste release van de single...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 DNC was dat met eh, Toothbrush, de nummer 33 eh, van deze week. Hey, het is even over de klok van een half uur tijd voor. hey, wat, waarom doe je het niet? Oh, oh, oh, oh, oh. Waarom doet mijn jingle het niet? hey, Tim, waarom doet mijn jingle het niet? Wat heb je ermee gedaan? <laughs> Eh, ik ben vol verbazing aan het luisteren. ja. <laughs> Mijn, uh, mijn aankondiging netjes af. Echt? Mijn knopjes staan goed, toch? Ja, dus zonder jingle kan ik niks, hè. Daar komt al mijn inspiratie vandaan. Ja, nee, dat weet ik. Wacht even, dan doe ik het anders. <laughs> even snel eh, wat eh, omwisselen. Misschien dat die andere speler het wel doet. Dit is, dit dat het daaraan ligt. Improvisatieradio is het mooiste. Ja, dan nou, weet je, dat is weer het voordeel dat het live is. Hè? Dan, eh, dan merk je dat wel weer. Er kan altijd wat fout gaan. Ja, <laughs> ja. ja, en bij mij gebeurt het eigenlijk wekelijks. CFM, Race Radio, Pit Report. En dat doen we met eh, niemand minder <laughs> dan eh, Tim Koemans. Koemans, goedemiddag. Ik voel in één keer allemaal inspiratie opkomen. Ja? Ineens weet ik het weer. Ah, cool. Want waar gaan we het over hebben vandaag? Ja, nou ja, we hebben volgens mij een hele zomerstop te bespreken. En eh, een race van vorige week en een race van deze week. Dus we hebben weer genoeg over te babbelen. Nou, dan ga ik even koffie zetten. Ja, doe dat. <laughs> <laughs> ja, het was een zomerstop van vier weken. En eh, frappant eh, was het dat er eigenlijk eh, bijna niks gebeurde in die vier weken, letterlijk. na de laatste race voor de zomerstop is er nog een bandentestje geweest van Pirelli. En is men aan het steggelen geweest over die Halo. Waar we het ook de laatste keer over gehad hebben. Het nieuwe cockpitbeschermsysteem voor de rijders. Ja. Maar inmiddels ook Max gisteren op Monza... nee, sorry, vanmorgen op Monza zijn eerste testmeters mee heeft gemaakt. Dus dat eh, lijkt heel langzaam een beetje de goede kant te gaan. Maar voor we naar Monza gaan, gaan we het eerst even over Spa hebben van afgelopen weekend. Want jee, mug, wat krijgen die Belgen voor elkaar om elke keer weer een wedstrijd neer te zetten waar van alles gebeurt. <laughs> Eh, in de eerste negen rondjes had je ongeveer 12 ogen en 14 schermen nodig om alles in de gaten te houden wat er nou precies gebeurde hier en daar. Eh, Max had zich met een nieuw Nederlands en wereldrecord geplaatst op één tweede positie. Het was nog nooit gebeurd dat er een Nederlander op de voorste rij mocht starten. En het was ook nog nooit gebeurd dat er zo'n jong persoon op de voorste rij mocht starten. Dus weer twee records voor Max eh, in het boekje. Ehm, wat mij betreft gaat hij lekker alle records breken die er ongeveer staan in de Formule 1. Maar goed, daar zijn we langzaam mee bezig. Ja, beetje eh, bij beetje. Ja, beetje bij beetje gaan die records binnenkomen. Ehm, wat we zagen op, uh, op Spa was een beetje matig. Hij de eerste paar meters was hij heel goed weg. En eh, vanaf het doorschakelen naar de tweede versnelling kwam er wheelspin bij de Red Bull. En bij de Ferraris die schoten om hem heen. En Max die dacht, ik pak de binnenkant. Eh, Rijkonen had dat misschien niet helemaal verwacht. maar de tweede Ferrari, Vettel, had het helemaal niet verwacht. En die stuurde zo strak die eerste bocht in dat Rijkonen nergens meer heen kon. en dus zo kort de bocht moest nemen dat Max ook eigenlijk nergens meer heen kon. Dus alle drie de auto's werden geraakt, of raakten elkaar eigenlijk. Eh, Vettel die spint. Um, ehm, Rijkoon heeft een lekker band. En Verstappen die breekt zijn volledige voorvleugel af. Ehm, ja, eigenlijk meteen eh, weg, wegwedstrijd voor Max die daar echt best wel kwaad over was. Ehm, moest de hele ronde uitrijden met een halve voorvleugel. Verloor daar een plek of 11 of 12. Dan moest ook nog de pitstraat in. Um, stoppen zorgde wel meteen dat hij op de mediumband verder kon. Dus hij had nog een klein bandenvoordeeltje door die vroeg stop. maar dat werd eigenlijk niet gedaan door een crash van eh, Kevin Magnussen in de Renault die bovenop Radion. Dus dat is zeg maar na het rechte stuk ga je rouge op, flat out, zevende dus versnelling. En uh, Magnussen kreeg daar een eh, tankslepper zoals we dat noemen in eh, de racewereld. De auto breekt uit naar de ene kant, de rijder corrigeert en de auto breekt uit naar de andere kant en dan is het gedaan. En hij ging achteruit met achteraf gemeten 190 mijl per uur, wat een kleine 305 km per uur is, ging die achteruit de muur in. Gelukkig uh, Magnussen oké, auto's waren afgeschreven en, en code rood omdat de schade aan de baan en banden zo heftig was dat alles gerepareerd moest worden. En dat betekent ook dat het bandenvoordeel van Max in één keer pleiten was, omdat je tijdens een code rood een bandenwissel mag uitvoeren. Dus iedereen ging eh, op verse banden weer van start en Max moest vanaf de 17e positie aanvangen. Eh, ja, niet fantastisch natuurlijk. En ja, de balans zijn noten was de, dermate weg dat iedereen eh, voor hem hem redelijk kon verdedigen. Hij won nog wel wat plekjes en zou uiteindelijk als elfde plaats eh, eindigen. Nou was dat niet het grootste nieuws eh, na de wedstrijd, die overigens lachend gewonnen werd door Rosberg. met Ricciardo op de tweede plaats en Hamilton op een hele, hele knappe derde positie, aangezien hij vanaf plek 21 moest beginnen. Dus dat was wel gaaf gedaan door onze grote vriend Lewis. Mm Max werd elfde, waar het niet dat hij de beide Ferraris het leven vreselijk zuur maakte tijdens de wedstrijd. Uh, Kimi Räikkönen moest één keer bijna de baan af of achterin eh, Max Verstappen duiken om hem te ontwijken uiteindelijk koos hij gelukkig voor het eerste, dus konden ze door. Rijkonen ging er uiteindelijk voorbij. Maar het eh, hele Formule 1 paddock was wederom eh, ja, opgeschrikt over de acties van Max, wil ik bijna zeggen. Ehm, de eerste, eerste verdedigende actie van Max bij Kimi was nog een hele mooie. En de tweede was een beetje agressief. En daar viel een aantal personen vielen erover, waaronder natuurlijk de hele Ferrari-kamp die allemaal woedend waren. Ehm, Gelukkig zijn er dan ook mensen die zeggen van ja, luister, uh, eh, Airpool Senna en Michael Schumacher hadden ook acties die eigenlijk op het randje waren. Maar ze werden wel bij elkaar tien keer wereldkampioen met z'n tweeën. Ehm, dus wie zegt dat dit niet een hele verfrissende manier is om weer een grootheid in de Formule 1 op te zien komen. Ja, en daar zijn ze denk ik allemaal bang voor juist. Dat zou kunnen. Um, het niet dat men inmiddels met de veiligheidsvoorzieningen in Formule 1 zo ver is dat men zegt, ja luister, we kunnen wel eh, zorgen dat jij met uh, 290 km per uur de muur in kan en je hebt niks. Want Magnussen heeft alleen dat een klein gekneusd enkeltje in principe. Ja. Ehm, maar ja, als jij met 350 km per uur zo wild met je auto bezig bent, ja, dan gaat het een keer vreselijk mis. En dat hebben we natuurlijk vorig jaar gezien op Monaco. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik daar mee niet helemaal mee eens was dat dat Max een fout was. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat Rochan daar in de fout ging. Ehm, maar dat soort acties, daar zit men natuurlijk niet op te wachten en daar kan ik me dan wel iets voorstellen. Maar ja, het is en blijft racing en zoals Ayrton Senna ooit heel mooi omschreef... If you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Al dus wat Max aan het uitvoeren is op dit moment. Dus dat, eh, ja, het is een beetje een, eh, een twist. Ehm, verder, ja, de race van Spa, ik moet zeggen, de tweede helft vond ik een beetje saaiig. Ehm, het enige leuk om te zien was dat Lewis door het hele veld heen naar voren aan het rijden was. en verder eh, ging het eigenlijk nergens meer om. Ehm, en dat kwam tot de volgende stand. Lewis Hamilton op dit moment met 232 punten nog wel leider in het kampioenschap. Maar Rosberg kwam met 10 punten weer terug. Het verschil is dan ook nog maar 9 puntjes. Ricciardo op positie nummer 3 en best wel dik ook met 23 punten voorsprong op Vettel en 27 op Rijkonen. En Max met zijn 11 positie 0 punten in België komt nu toch een beetje achter te lopen. Staat inmiddels 36 punten achter op eh, onze grote vriend Ricciardo. Dus dat eh, ja, wordt weer wat leuks voor, voor Monza voor dit weekend. Eh, is weer een hoop te doen. In de tussentijd hebben we gezien dat Ferrari in deze week zijn laatste motortokens heeft gebruikt, zoals we dat noemen. Mhm. Ehm, daarmee mag je dus updates aan de auto uitvoeren en daar heb je er maar een aantal van per jaar te besteden. En zowel Ferrari als Honda hebben die allemaal gebruikt. Um, het team van Renault, of eigenlijk het motorleverancier Renault moet ik zeggen, hebben er nog 21. Dus die hebben nog best wel wat te doen voor de rest van het seizoen, mochten ze dat willen gebruiken. Red Bull heeft wel al laten weten dat ze geen hele grote motor-updates meer gaan doen. Dus heel gaat hier en daar een kleine update. Ehm, dan werd voor de race van Monza bekend dat Felipe Massa gaat stoppen na dit seizoen met de Formule 1. Ehm, de kleine Brazo die in 2002 debuteerde voor het team van Sauber met Kimi Räikkönen samen. werd in 2007 op één punt, of ja, eigenlijk nog schraler uh, ja, op één punt geen wereldkampioen. Lewis Hamilton verschoot daar in de laatste bocht. Timo Glock werd daarmee vijfde en werd toen wereldkampioen. En Massa werd toen tweede, dus op één puntje achterstand. Ehm, eigenlijk, ja, hoe heet die, eh, Massa wel 21 wedstrijden gewonnen. En ook best wel een hele stapel pols en snelste rondes, dat soort dingen. Maar nooit echt wereldkampioen geworden. En ja, het veld riep hier en daar af en toe dat het een beetje veldvulling aan het worden was de afgelopen jaren. Dus Massa heeft gezegd, nou, ik stop ermee. En dat doet meteen natuurlijk de geruchtenronde, de silly season zoals we dat noemen in de Formule 1. Uh, eh, weer alle, alle doosjes open. Uh, Jensen Button zou naar Williams kunnen gaan aan het eind van het seizoen als hij weggaat bij Honda. Ehm, zo zijn er nog wat nieuwtjes die eraan zitten te komen. Ehm, dan de Grand Prix van Monza van dit weekend. Ehm, niet echt een circuit wat de Red Bulls goed ligt. Eh, heel veel, hele lange rechtstukken waar de, de rechte lijnsnelheid van de auto belangrijk is. En we zien dat de Mercedes daar echt nog steeds ver uit het beste in zijn. Ook aangaande de tijden van de vrije training van vanmorgen en de vrije training 2 die zojuist is afgelopen. Ehm, Rosberg en Hamilton in beide vrije trainingen veruit vooraan. Rosberg in VT1 en Hamilton in VT2 en de Ferrari zitten daarachter. Uh, ehm, maar ook al op bijna een seconde vanmorgen in de eerste en op een half seconde in de tweede eh, vrije training. In die eerste vrije training was het Max Verstappen die eh, de achtste positie pakte. Eh, had overigens alleen op de long range en op de grip getest met de mediumband. Terwijl de rest van het veld op soft en op supersoft reed. Op zich was daar weinig aan te uh, tackelen. Zojuist eh, wel het hele veld op de supersofts. En toen pakte Max al iets beter een vijfde positie. Maar nog altijd op een volle seconde achterstand ten opzichte van de Mercedes'en. Ja, dan zie je toch dat die Mercedes echt wel heel hard gaat. Vooral die rechte snelheden En de topsnelheden bereikt zijn 356 km per uur op eh, Monza. Nou, als dat over niks is. staat daar overigens op 366, dus het kan nog iets harder. Maar ehm, ja, ze zitten er goed aan. En vanmorgen in de eerste vrijtraining uh, ehm, hadden ze het polrecord van vorig jaar opgebroken. Dus ze gaan echt wel een flink stuk harder dan vorig seizoen. Maar goed, het mag de pret niet drukken. We gaan ehm, morgen zien wat Max morgens in VT3 doet. Die meestal wordt gebruikt voor de race simulaties wat langere eh, stints worden gereden. Eh, met wat minder hoge topsnelheden of minder, hoe zeg je dat, snellere rondetijden. En daarna om twee uur de kwalificatie en dan zondag de wedstrijd om twee uur. Nou, spannend wordt het dus eh, dit weekend. Ja, ik denk dat het vooral spannend wordt om te zien of de Ferraris ehm, ja, een beetje meer maar de Mercedes kant kiezen. Dus wat, wat harder op die rechte lijn gaan dan de Red Bulls. Mm -hmm. en de Red Bull staat nu een kleine 20 punten voor in het kampioenschap, in het teamkampioenschap. Dus dat, ja, daar gaat nog best wel een hele hoop achteraan. En we zien dat de Honda's best goed aan lijken te sluiten bij de top. Dus die hebben inmiddels eh, ja, toch wel een beetje de snelheid van de Force India's en de Williams te pakken. Dus eh, dat is een beetje de vraag hoe die zich eh, daar gaan ontwikkelen. En hoe dat natuurlijk gaat met Jensen als hij het eind van het seizoen naar Williams zou kunnen gaan. Ja, Tot dat is ook spannend. Een beetje, wat er tot nu toe gebeurd is, ja. Nou, netjes. Ja. En dat, dat allemaal uit je blote hoofd? Ja. Wat maar ik vind het knap <laughs> iedere keer. Als je, ergens een beetje passie voor hebt, dan, dan heb je dat al snel, hè? Ja, dat is waar. hey Tim, mag ik jou weer... Als, eh, als ik jou nu... Ja? Ja, ga maar als ik jou nu ga vragen hoe het met je vissen gaat, kun je er ook een uur over lullen, toch? Nou ja, ik heb er net weer uh, eh, 18 opgehaald, dus... Eh. <laughs> Ja, precies. <laughs> dus ja, nee, dat klopt. Dat is waar inderdaad. Hey Tim, mag ik jou weer bedanken voor echt een complete update van de afgelopen weken... wat in de F1 is gebeurd. Jazeker. En volgende week... meemaken. Wat, sorry? Vrijdag gaan we het weer meemaken hoe het afgelopen is ja.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 better than he can. De nummer 25 eh, van deze week, Shawn Mendes met Treat Better. En daarvoor stak nog wel samen met Salvi en Champagne eh, met Trumpets. En daarvoor eh, niemand minder dan eh, Tim Koemans natuurlijk. Hey, we gaan het laatste nummer draaien van eh, dit uur, de nummer 24. En die is in handen van Charlie Poet met One Call Away. Only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call Call me, baby, if you need a friend.